Vijf uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De Libische leider Gaddafi blijft ontkennen dat er een revolutie aan de gang is in zijn land. In een telefonisch interview met een Servisch televisiestation zei hij dat het volk achter hem staat... en dat alleen kleine groepen opstandelingen onrust zaaien. Die zouden bovendien geen kant op kunnen. Gaddafi sprak tien minuten met het tv-station. Hij zei dat het leger de rebellen bijna heeft verslagen... en dat Tripoli stevig in handen is van het regime. Hij noemde de sancties van de VN-veiligheidsraad een besluit zonder waarde. Gaddafi zei dat de wereld beslissingen neemt op basis van onbetrouwbare nieuwsberichten. President Obama verwelkomt de aangekondigde hervormingen van de regering van Bahrein. Afgelopen zaterdag ontsloeg koning Al-Khalifa vijf ministers... die volgens hem voor een deel verantwoordelijk zijn voor de crisis in Bahrein. Onder meer de ministers van Werk, Huisvesting en Gezondheid zijn vervangen. Ook kondigde de koning hervormingen aan. Net als in een aantal andere Arabische landen wordt in Bahrein elke dag tegen de regering gedemonstreerd. Duizenden betogers bezetten al ruim een week het Parelplein. Obama zegt in een verklaring dat de koning belangrijke veranderingen in het kabinet heeft doorgevoerd. Ook verwelkomt hij de aangekondigde hervormingen. In Bahrein is het merendeel van de bevolking Shiïtisch... maar de machthebbers zijn Soenieten. In Los Angeles is de Oscar-uitreiking aan de gang. De film Inception heeft tot nu toe de meeste beeldjes in de wacht gesleept. De film heeft de helft van zijn acht nominaties verzilverd... onder meer voor het camerawerk en de special effects. De Oscar voor beste mannelijke bijrol ging naar Christian Bale... voor zijn rol in The Fighter, een film over de verslaafde Ierse bokskampioen Mickey Ward... en zijn halfbroer Dickie. Actrice Melissa Leo, die ook in The Fighter speelt... kreeg de prijs voor beste vrouwelijke bijrol. De Oscar voor beste lange tekenfilm ging naar Toy Story 3 van de animatiestudio Pixar. Het is het vierde jaar op rij dat Pixar deze categorie wint. De Oscar-uitreiking wordt gepresenteerd door de acteurs James Franco en Anne Hathaway. Franco is zelf genomineerd in de categorie Beste Acteur. Het weer bewolkt met vooral vanochtend kans op regen en een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, Nacht van het Goede Leven. jungle van projectontwikkelaars staat de studio van Line als een baken voor de luisteraars. je hebt A, de Line en B, de muziek. Ze is A, de kwaad en B, een beetje laat. Midden in de nacht, van 1 tot morgen 6, is de geest weer uit de fles. Ah, ze is een parel in de mediawoestijn. De mensen op de weg kunnen dik tevreden zijn. Ze strooit met mooie noten naar de midnight radioten. Mm. Adeline, wat leuk om je te zien. Adeline, wat leuk om je te zien. Adeline, Adeline, heb je even tijd misschien? Ik eh, zie net dat ehm, de King King's Speech of Tom Hooper, de regisseur van... Eh, heeft eh, Oscar gewonnen. Dat je dat maar even weet. Hey, welkom terug in het laatste uur van deze goede nacht. En het is tijd voor Jan Emaus. Track Tracers. Het platenhoekje van Jan Emaus. Goedemorgen. Wat gebeurt er als de een met de anders een liedje op de loop gaat. Daar eh, gaan we het vanochtend maar eens over hebben. Ja, je moet wat bedenken in een muziekhoekje. Ehm, covers, daar gaat het dus eh, over. Eh, ik heb er een aantal uitgezocht waarvan ik vind dat ze bijzonder zijn. niet noodzakelijkerwijs mooi, maar in ieder geval bijzonder. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als Robert Palmer, God hebben zijn ziel... Ehm, op de loop gaat met eh, You Really Got Me van de Kings. Wat zou eh, de heer Davies, eh, de, de schrijver van het geheel... daar nou van gevonden hebben destijds? Ik bedoel, wat doet Robert Palmer ermee? Hij maakt van echte rock, echte rauwe popmuziek... maakt hij ineens iets heel beschaafds. En dat paste wel een beetje bij Robert Palmer, de gentleman in de popmuziek. Nou ja, You Really Got Me, het leverde dit op. I said. dat was eh, Robert Palmer en zijn uitvoering van eh, You Really Got Me. Verder nu met eh, Johnny Cash. Zijn zwanenzang was een heel bijzondere. Hij maakte een, een serie opnamen die later verschenen als The American Recordings. Deel 3 daarvan bevat het nummer I Won't Back Down van uh, Tom Diezelfde Tom die hoor je ook zingen als tweede stem op de achtergrond. Ja, wat hoor je hier? Je hoort eh, hier een, eh, een, eh, een oude man, Cash, op zijn allerbest... met een, met een rafelrand om zijn stem heen... en met een interpretatie van liedjes die het origineel verre overtreft. Je hoort het door leeftijd van, van Cash. Ik ben gek op deze uitvoering, ook omdat hij lekker, lekker uitgekleed is. En als Cash zingt I Won't Back Down dan nou, geloof je nog gewoon. Well, I won't back down. No, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell, but I won't back down. Gonna stand my ground won't be turned around. And I'll keep this world from dragging me down. Gonna stand my ground. And I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. I won't back down. Well, I know what's right. I got just one life in a world that keeps on pushing me around, but I stand my ground and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground and I won't back down. No, I won't back down. Dat was eh, Johnny Cash en eh, we komen straks nog even bij hem terug. Want eh, ja, als je het over covers hebt, dan vind ik Cash in zijn nadagen werkelijk op zijn allerbest. Ehm, ik liet Robert Palmer horen en een beetje vergelijkbaar vind ik in, dit, in dit verband, als we het hebben over covers... vergelijkbaar vind ik Brian Ferry. In 2002 verscheen zijn cd Frantic... En daarop eh, van eh, de hand van Bob Dylan... Don't think twice, it's alright. Ja, ik vind aardig, maar ik kan me heel goed voorstellen... dat eh, de echte Dylan-liefhebber erbij griezelt. Laat hem lekker toch horen. Well, ain't no use to sit and wonder why, babe If you don't know by now And it ain't no use to sit and wonder why, babe. It'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a traveling on. And don't think twice, it's alright. And it ain't no use in turning on your light, babe. That light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, babe. I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. We never did too much talking anyway. Don't think twice, it's alright. So it ain't no use in calling out my name, girl, like you never done before. And it ain't no use in calling out my name, girl. I can't hear you anymore. I'm thinking and wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child I'm told. I give her my heart, but you wanted my soul. Don't think twice, it's alright. So long, honey, babe, where I'm bound, I can't tell. Goodbye's too good a word, babe. So I'll just say fare thee well. I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. Don't think twice, it's alright. Ja, je moet niet eh, al te, al te allergisch zijn voor eh, het vibrato van, eh, van Brian Ferry. Dat heb ik dan weer wel, na beluistering van, van zijn uitvoering van Don't Think Twice, It's Alright. Verder nu met, zoals beloofd, wederom Johnny Cash. Hij zingt iets van Neil Diamond. Neil Diamond, die weet ongelooflijk goed hoe je een liedje schrijft. Ik heb het bij hem altijd erg jammer gevonden dat hij ze zelf ook zingt. Ik weet het niet. Het krijgt iets heel theatraals en eh, eh, het wordt allemaal zo zwaar aangezet... van nou, eh, ik heb het ergens over. En dat heb ik nooit erg kunnen waarderen bij Neil Diamond. Maar ja, als je dan Cash hoort met Solitary Man... dan denk je weer, ja natuurlijk, Solitary Man... wie anders, Johnny Cash. Melinda was mine till the time that I found her holding Jim and loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought. Me and Sue, but that died too. Don't know that I will, but until I can find me a girl who'll stay and won't play games behind me. I'll be what I am, a solitary man, solitary man. I've had it to here, being where love's a small word, a part-time thing, a paper ring. I know it's been done having one girl who loved me. Right or wrong, weak or strong. Don't know that I will, but until I can find me the girl who'll stay and will play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man. out until love can find me. And the girl who'll stay and won't play games behind me. I'll be what I am, a solitary man, a solitary man, solitary man. Yeah. Op eh, zo'n manier wordt een Neil Diamond liedje plotseling verschrikkelijk de moeite waard, vind ik, met, eh, met Johnny Cash. Ehm, Lennon en McCartney nu, die schreven in 1964 It's For You. En dat deden ze speciaal voor Cilla Black, die er een eh, prachtige uitvoering aan gaf. Kwam ook door het fantastische orkest waar ze door begeleid werd. maar die uitvoering wil ik niet laten horen. In 1969 werd het nummer ook opgenomen door Free Dog Night... een Amerikaanse ja, echte studioband... die eh, heel wat eh, covers in Amerika de top 10 inzongen. En wat ze met It's For You deden vind ik nog steeds heel bijzonder. Het is een bijna a cappella versie. nog eentje in eh, het muziekhoekje, geheel gewijd aan eh, covers. Ik wil het hebben over eh, Mike Bloomfield. Hij was een hele grote eigenlijk. was een fantastische gitarist. Overleed in 1981 aan een overdosis, zoals zoveel van zijn vakgenoten. Ehm, wat deed hij? Hij maakte een prachtige LP samen met Al Cooper. Super Session heette die uh, plaat. Ja, hij werkte met John Cale, hij werkte met do eh, Dr. John. En in 1974, toen eh, heeft hij geprobeerd een soort supergroep op te richten, KGB. in die groep zaten Ray Kennedy, Barry Goldberg en Bloomfield dus. Um, werd niet echt een super, uh, supergroep. Het een beetje mislukt allemaal. Maar op hun eh, eerste LP verscheen het nummer Sail on Sailor. Dat was geschreven door Ray Kennedy, een van die leden dus van KGB. En het, het nummer was eerder uitgevoerd door de Beach Boys op hun LP Holland. Die helemaal in Nederland is opgenomen, in Baanbrugge. Maar nou net niet dat ene nummer Sail on Sailor. Want de Nederlandse uitvoering die beviel kennelijk niet zo. Die hebben ze in Amerika nog eens overgedaan. En het werd een bescheiden hit. Nou, toen de schrijver, eh, een van de schrijvers van het nummer, Ray Kennedy... in KGB opdook, eh, besloten ze om dat nummer maar weer eens eh, op te nemen. Alleen met, met een nieuwe tekst. Gek eigenlijk, als je als auteur plotseling besluit... om je eigen nummer van een andere tekst te voorzien. Ik vind het alleen wel een vooruitgang in eh, de uitvoering... in de wat gelikte, maar wel heel mooie uitvoering van de Beach Boys. Eh, gaat de tekst over ja, de woelige baren van het leven... en eh, wat er ook gebeurt aan tegenslagen. Ja, moet verder, sailor on sailor. En in de uitvoering van KGB blijft de melodie helemaal overeind. Alleen de tekst wordt ineens veel persoonlijker. En dat vind ik veel mooier. En daar gaan we mee afsluiten. Straks is het woord aan Adeline. En wat mij betreft tot volgende week. Dank je wel, Jan Emaus. Dit zijn echt allemaal nummertjes die ik helemaal niet kende in deze uitvoering. Robert Palmer die You Really Got Me zingt. Of Brian Ferry weer eens te horen zingen. Ik wist helemaal niet dat hij dat nog kon. En Johnny Cash is natuurlijk altijd goed. Maar Three Dog Night was ook een opsteker. En dan Ceylon Sailor. Lekker. Dankjewel. Ik dacht, ik ga even door met de oude meuk. Maar dan eh, geen cover. Kent u dat album eh, The Soft Parade van de Doors uit 69 nog? Weet je, dat draait natuurlijk nooit iemand. Dat is veel te lang. Ik dacht, nou, dan doe ik het, ik het gewoon eens een keertje. Hier, titelnummer. Uh, begint met een lekkere preek. Nou, ik ga de fijne tekst van Jim Morrison uh, niet duiden. Mag u zelf doen. When I was back there in seminary school... there was a person there who put forth the proposition... that you can petition the Lord with prayer... Petition the Lord with prayer. Petition the Lord with prayer. You cannot petition the Lord with prayer. Doors, 69, gaan we naar 1973. Het gaat maar langzaam. Eh, toen nam Simon Carmichael de LP Kroeglopen op. Nu opnieuw uitgebracht door Rubenstein. Aan de rand van de stad zat ik in een enigszins vervallen uitspanning. Er stopte een vrachtauto waarop een enorme reclame was bevestigd... voor een nieuw merk limonade. Je zag een beeldschoon meisje in onwerkelijke extase bezig zo'n flesje te drinken. De oude kelner, een schriel mannetje... verzakt als zo'n door monumentenzorg beschermde gevel... slofte naar het raam en keek aandachtig naar de plaat. Toen zei hij... Vrouwen, het zijn wonderbaarlijke wezens, meneer. Omdat zijn stelling vaag genoeg was om juist te zijn... knikte ik instemmend... Niet dat ik er persoonlijk zo verzot op ben, vervolgde die. Je hebt wel types van mannen... die lopen zo weg met een vrouw, maar dat heb ik nooit gehad. Nou ja, toen ik jong was, ben ik ook nog getrouwd geweest met een vrouw. Want hoe gaat het? Je bent groen en je denkt dat het hoort. Dus daar ging ik. Nou was dat een vrouw, meneer, Anna heette ze. Ik zal geen kwaad woord van die vrouw zeggen... want eh, ze was ingoed. Maar ik weet niet, er ging zo niks van die vrouw uit, hè? Christelijk, weet u wel. En van het café- en restaurantbedrijf... dat altijd een zekere blijmoedigheid heeft... begreep die vrouw niks... Ze had iets over zich. Tja, daar kreeg ik slaap van. Vier jaar heb ik het uitgehouden, maar toen heb ik gezegd... Anna, het spijt me, maar ik ga je verlaten. Meneer, ze huilde tranen met duiten. Want die vrouw, die had mij hoog zitten. Nou, was ik vroeger iemand met voorkomen. Altijd fris gewassen, weet u wel. Maar eh, ik ging, ze is in Velp gaan wonen. Tja. En ik dacht, Piet, dat is eens, maar nooit weer. Goed. Later ontmoet ik toch een andere vrouw. Hella. Daar heb ik toen acht jaar mee in concubinaat geleefd. Nou, meneer, dat was toch zo'n wijfje. Lekker koken, helder, en eh, een zekere scherm ging eruit van die vrouw. Gezellig, weet u wel. Een vrouw voor een café. Elke avond laat, als ik van mijn werk kwam... ik heb altijd in dit bedrijf gezeten... dan bracht ik twee maatjes Geneva mee... en dat dronken we dan samen uit op ons gemak. En eh, lekker praten met elkaar. Maar op een keer, nou spreek ik van voor de oorlog... Op een keer kom ik thuis en ik ontkurk net het flesje. En toen zegt ze, Piet, ik moet je wat vertellen. Ik zeg, vertel op, Hella. Toen zegt ze, Piet, ik heb me vanmorgen opgegeven als lid van de NSB. Nou ben ik altijd een sociaaldemocraat geweest. Dus ik zeg tegen haar, Hella, dat is in grove strijd met mijn beginselen, dus dat moet je onverwijld ongedaan maken. Maar zij zegt, nee Piet, dat maak ik niet ongedaan. Nou meneer, ik heb het flesje op tafel laten staan... en mijn jas aangetrokken en mijn hoed opgezet en ik heb gezegd... vaarwel Hella, ik ga naar mijn moeder. Mijn oudje leefde toen nog. En je moet mijn kleren maar nasturen. En dat heb ze gedaan ook, hoor. Eh, ere wie ere toekomt. Nou, meneer, ik heb er weet van gehad. Want het was een jovel wijfie. Daarna heb ik de vrouwen uit mijn leven gebannen. Ben bij mijn moeder gebleven, tot tot dood toe. En toen heb ik een kamertje genomen. Maar nou lig ik laatst in bed, hè. S om zeven uur en daar gaat de bel. Ik kijk uit het raam en ik zie een agent. Ik denk, dat is Link. Maar ik trek open. Die agent zegt, meneer, mag ik even bovenkomen? Een jonge jongen. Hij zegt, eh, meneer, mag ik even plaatsnemen? Ik zeg, neemt u plaats, agent. Toen zegt hij, meneer, ik heb een mededeling voor u. Uit Velp. Toen zeg ik, dan is Anna zeker dood. Toen zegt hij, ja meneer, een, eh, een hartaanval op de straat. En hij zwijgt. Die jongen die was ontroerd. Ik zeg, agent, wilt u een sigaartje? En hij zegt, graag meneer. En ik offreer hem een sigaartje. We roken, hij zit zo. Ze hadden het uit Velp doorgekregen op het bureau... en nou moest hij het gaan zeggen. Tja, hij zegt, meneer, uw vrouw heb ook nog een boodschap voor u nagelaten. En ik vraag, wat? Toen zegt hij, voor ze de laatste adem uitblies... heeft ze tegen mijn collega in Velp gezegd... groet Piet en zeg dat hij goed moet oppassen. Dat is de boodschap. Ik zei u al, ze begreep niks van ons bedrijf. Maar na al die jaren, dat is toch even goed merkwaardig. Daarom zeg ik, vrouwen, het zijn wonderbaarlijke wezens, meneer. Let's talk it over. Let's get it straight. Don't let the situation escalate. You know there's always problems when a man is wrapped up in a dark. Don't you worry, baby, you can count on me to do my part. You keep on working, I'm looking round. Don't let your girlfriend put me down. You know it's tough these days for a young man to make a start. But don't you worry, baby. dishes, baby. I ja, dat was ik. Dat was uh, Weermoes Ellis En je kan wel merken, ik heb het al eerder vannacht gedraaid. Dat heb ik eh, van de week heel veel geluisterd. Eh, ik ga Thomas, onze regisseur, uitnodigen naast me. Want het is tijd voor de meuk van Thomas. Met All Gets Are Grey. Schitterende muziek vind ik zelf. Voor midden in de nacht. Ja, het is niet heel erg midden in de nacht meer uh, Nee, nee, het is bijna ochtends. Maar om die reden staat dat nummer met ja, nog een hele rits aan andere eh, schitterende tracks... op de, door de heren van uh, Air, die Franse muzikanten... samengestelde Late Night Tales editie. En dat is een heel mooi concept. Compilatie-cd's gemaakt door bekende muzikanten. bijvoorbeeld uh, Balance Sebastian, die hebben er eentje gemaakt. Uh, Jamiroquai, Zero Seven en Nouvelle Vague ook. En in mei komt er weer eentje uit. Samengesteld door uh, Dus Nog nooit van gehoord. Nou, ook erg een aanrader. Midlake, goede cd. Echt eh, waar? de Trials of the Occupant, heet de cd, geloof ik. Vind ik helemaal geweldig. Ja, waarschijnlijk niks. En wat voor soort muziek is dit? Welk genre? Ja, een beetje eh, indie, ehm, indie pop. Sferisch ook. Maar er zitten wel liedjes met de kop en de staart. Dat, eh, dat is in ieder geval dat wel. Ehm, en die nummers die op die uh, Late Night Tales eh, cd van Air staan... die zijn ook best wel afwisselend. Hoor je dus The Cure, duistere Britse ethisch muziek... uit volgens mij 1981. Ja, ik, heb, ik heb die, die knul nog geïnterviewd met die lippenstift naast zijn lippen. Hoe heet die? Robert Smith? Vond ik het. Eikel. Toch? Dat Was op Pink Ja. is voor de Vara. Lang geleden. Ja, deed ik, wat ik, was Klippengaden geloof ik. Eh, nou goed, whatever. Hm. Ja, ga door. Ehm, ehm, ehm, maar dus hele oude meuk, maar ook, ook nieuwere dingen. Of, jij, of juist dus echt ontzettend nog veel oudere dingen. Echt ja, uit, de 50s misschien wel. Eh, bijvoorbeeld de band bijvoorbeeld, met eh, I Shall Be Released. Nummer oh, door Dylan geschreven. Of dat lieve liedje van Minnie Riperton. Loving oh. You. Oh, dat idioot hoge, ja. Ehm, maar alleen mooie muziek maakt een ja, niet echt goud. Want voor mij heeft deze cd de deur geopend naar heel veel artiesten... die ik wel een beetje kende. en daarom, Wilde ik dit ook, daarom wilde ik dit nou per se laten horen. Want kijk, de Cure kent iedereen van The Forest en al die hits. Maar dit nummer is anders dan dat. Het is, dit, het is met staan voor een tijdperk die dat doemdenken. En eh, begin jaren tachtig duister eh, van, oh jij gaat allemaal wel goed. En door deze cd ben ik heel veel van die artiesten gaan luisteren. En als je het lijstje kijkt, je zie Black Sabbath, je, met, je Japan. Ehm, ja, ja, ja, dat is wel grappig. En de, en de band en de Trogs. Lee eh, Hazelwood, ja. Welke, welke kerel van 26 luistert, naar, luistert er nou naar Lee Hazelwood? Nee, alleen door zo'n plaat. Ja, dat is wel heel erg leuk van zo'n plaat. dat vind ik het mooie van zulke soort compilaties. Ehm, en het is dus een, daardoor een hele waardevolle uh, aanwinst geweest voor mijn collectie. Bijvoorbeeld ehm, de Scott Walker bijvoorbeeld. Ik had er vaag ooit eens van gehoord. De Walker Brothers, ja, toch? Maar ja, zo, zo goed ook nog niet eens. Ik zou echt niet kunnen. Ik zou echt niet weten wat hij voor, voor, dingen die allemaal heeft gemaakt. Maar door deze cd, door deze cd die de heren van Air hebben gemaakt... ben ik er meer naar gaan luisteren. En dat geldt eigenlijk voor elke track, voor elke 18 nummers die erop staan. Zelfs, zelfs eh, cheesy filmmuziek van eh, zo'n zo'n soort van eh, Hero. Dat was zo'n zo'n zo'n vechtfilm. Oh. Vond ik helemaal, die film zou ik nooit kijken, maar die muziek is geweldig. <laughs> Oké. Ehm, en het geldt dus voor elke track op die cd. Echt een sfeer voor de nacht. En direct zometeen hoor je uh, Sébastien Tellier met Le Long de la Rivière Tendre. Ja? Zeg ik het een beetje goed? Ja, ja, ah, fantastisch. <laughs> maar nu eerst eh, The Old Man's Back Again van eh, Scott Walker. Dankjewel. I've seen a hand, I've seen a vision It was reaching through the clouds to risk a dream. A shadow crossed the sky and it crushed it to the ground just like a beast. The old man's back again. I seen a woman standing in the snow. She was silent as she watched them take her man. Teardrops burned her cheeks, for she thought she'd heard the shadow had left this land. The old man's back again. crowds just gather, their faces turned away, and they queue all day like dragons of disgust. Older women whispering, wondering just what these young hotheads want of us. And Andre V, he cries, with eyes that ring like chimes. His anti-worlds go spinning through his head. He burns them in his dreams. For half awake, they may as well be dead. The old man's back again. I see he's back again. a soldier. He's standing in the rain. For him, there's no old man to walk behind. Devoured by his pain, bewildered by the faces who pass him by. He'd like another name. The one he's got's a curse these people cry? Why can't they understand? His mother called him Ivan. Then she died. The old man vond wel wat... Goed eh, Goedgekeurd? Ja, is goedgekeurd. Nou, Dankjewel, Thomas. En ik zeg nog even, vergeet onze website niet, hè. www.adelinevanlier.nl U kunt ook mailen naar hetgoedeleven.kro.nl En tot mijn grote schrik is Thomas vergeten te twitteren vannacht. Nou, het is schandaal. Doe er dadelijk maar één excuus. Heb ik, heb ik al gedaan. Oh, heb heb je al gedaan. Oké dan. Heet tot volgende week. Wie hebben we dan? Oh ja, Theo uit de Moogheid. Ja, dan gaan het over hele andere dingen hebben.